Het zeilmeisje Laura mag aan haar soloreis rond de wereld beginnen. De rechtbank in Middelburg vindt dat haar ouders de beslissende stem hebben... en die hebben al laten weten dat ze mag vertrekken. De 14-jarige Laura wil binnen twee weken aan haar wereldreis beginnen. De rechter heeft de volledige zeggenschap over het zeilmeisje van jeugdzorg teruggegeven aan de ouders. Jeugdzorg liet al weten dat Laura in staat is om de zeiltocht te maken... en vroeg daarom de rechter om haar te laten gaan. De Raad voor de Kinderbescherming is het daar niet mee eens en vroeg de rechtbank om Laura een jaar langer onder toezicht te houden. Een man uit Bergen op Zoom is veroordeeld tot 10 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor een aantal verkrachtingen. Hij heeft twee vrouwen verkracht en dat bij vijf anderen geprobeerd. Hij deed dat tussen december 2008 en juni 2009. De man van 25 sloeg toe in de omgeving van Roosendaal. Hij trok zijn slachtoffers van hun fiets en bedreigde ze met een mes. De man krijgt tbs met dwangverpleging omdat volgens het OM de kans groot is dat hij opnieuw in de fout gaat. Alle partijen in de Tweede Kamer willen opheldering van de ministers Verhagen en Van Middelkoop over de Wikileaks-documenten. Gisteren maakte de klokkenluiders site tienduizenden geheime documenten over de oorlog in Afghanistan openbaar. Het Nederlandse ministerie van Defensie zei dat het zich hierover geen zorgen maakt, omdat Nederland nooit informatie heeft achtergehouden of verdraaid. Maar de hele Tweede Kamer wil meer weten over de informatievoorziening over burgerslachtoffers. Ook wil de Kamer weten of Nederlandse militairen aan geheime missies hebben meegedaan en of de ministers wisten dat bondgenoot Pakistan de Taliban helpt met wapens. De ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie hebben een paar weken de tijd gekregen om de Kamervragen te beantwoorden.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 Sounds insane, cause it is. We can laugh, we can sing. Have ten kids and give them everything. Hold out. That's enough for you me. I won't ask where you've everybody has a past. When we're we'll do it all over again.